met het NOS-journaal. De bouw van tijdelijke woningen gaat minder snel dan woningcorporaties hadden gehoopt. Dat komt vooral doordat gemeenten te weinig locaties beschikbaar stellen. Zo blijkt uit een enquête onder corporaties. De Tweede Kamer en de minister willen graag dat er zogenoemde flexhuizen worden gebouwd... voor mensen die snel onderdak nodig hebben. Maar ook studenten en starters kunnen daarvan profiteren. Minister van Veldhoven wil volgende maand met gemeenten en woningcorporaties over mogelijke locaties praten. Nederland wist dat de aanval op Hawija in Irak riskanter was dan berekend. Blijkt uit documenten in handen van de NOS en NRC. De software die moest berekenen hoeveel burgerdoden er te verwachten waren... hield geen rekening met de ontplofte bommenfabriek aan de grond. Bij de aanval vielen 70 burgerdoden. De privacy van slachtoffers van misdrijven moet beter worden beschermd, zegt Slachtofferhulp Nederland. Volgens de organisatie komen gegevens van slachtoffers via politiedossiers nog te vaak in handen van verdachten. Vandaag doet Slachtofferhulp Nederland aanbevelingen om dat te veranderen. Zo zou je bij een aangifte ook een postadres moeten kunnen opgeven in plaats van een woonadres. Spanje verhoogt de grenshekken rond de enclaves Ceuta en Melilla die tegen Marokko liggen. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken tegen El Pai. Op sommige plaatsen worden de hekken 10 meter hoog. Het is onderdeel van een groter project om de grensbewaking te moderniseren. De 29 Nederlanders die vastzitten op het cruiseschip De Westerdam voor de Cambodjaanse kust... moeten daar nog een aantal dagen blijven, zegt de Holland-Amerika-lijn. Alle passagiers zijn inmiddels getest op het coronavirus. Als blijkt dat zij het virus niet hebben, mogen ze vertrekken. Een deel van de passagiers was overtrokken toen bleek dat een ex-passagier het virus heeft. En het weer. De dag begint zonnig en droog. Later is er kans op een bui. Het wordt maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal.